Dat meldt de krant Rheinische Post op basis van een rapport van het ministerie van Verkeer. scheepvaartverkeer is gestremd op de rivier de Donau en op delen van de Rijn, Elbe, Neckar, Main en Wezer. Het ministerie verwacht de komende dagen geen verbetering van de situatie. Ook het treinverkeer ondervindt hinder van de overstroming in het zuiden en zuidoosten van Duitsland. Op elf spoorlijnen rijden geen treinen. De amateurclub Alphense Boys heeft vijf spelers geroyeerd... die bij de vechtpartij van zondag betrokken waren. De voetballers uit de A-selectie hebben de vereniging ernstig in discrediet gebracht. Zo schrijft het bestuur van de club uit Alfa aan de Rijn op de website. De vechtpartij ontstond kort na de wedstrijd in de hoofdklasse tegen Haaglandia. Eerst ontstond een opstootje tussen voetballers, later gingen supporters zich ermee bemoeien en liep het uit de hand. Eén persoon moest naar het ziekenhuis. Het schilderij Het Duet van Gerrit van Hondhorst heeft in New York omgerekend 2,6 miljoen euro opgebracht. Het kunstwerk werd in 1624 door de Utrechtse schilder gemaakt. Wie het gekocht heeft is niet bekendgemaakt. Het werk van Van Hondhorst was het topstuk op een veiling waar ook werken van Pieter Breugel de Jonge en Jacques-Louis David werden geveild. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt af naar zo'n 7 graden overdag en ook vrijdag en zaterdag opnieuw volop zon.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 Matter the angels parted for her, but it only brought me torture. That's what happens when it's you that's standing in the path of a lightfall. Oh. Everyone I see just wants to walk with grit and teeth, but I chances.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 Lightning bolts, Lightning bolts. Dus van Jake Buck, de artiest die ook zal verschijnen op eh, Lowlands. En op eh, Rock Werchter. En later in het jaar, eh, als het uh, al wat benen Sinterklaas is, je wel. 27 november, dan zal Jake Buck ook een optreden geven in Paradiso Amsterdam. Goedenacht allemaal, of uh, misschien heel goedemorgen voor sommigen onder ons. Mm, voor degene waarvoor de dag dan wel erg vroeg begint. Maar het begint langzamerhand te schemeren. Het dagert langzamerhand in het den oosten. Kijk maar, dat is vooral nu goed te zien nu het een eh, heldere nacht is. Goedemorgen dus. Eh, de nacht ging anders bij de vader op Radio 1. Het muziekprogramma van Radio 1 met muziek van heende en verre van alle genres en van alle tijden. Maar ook met uh, cabaret en columns. Tussen half vijf en vijf kan je luisteren naar het leukste uitsprekers met koppen met daar in de columns van Martijn Koning en Wim Daniels. En ook nog een cabaretfragment. En er was ook nog het optreden van Beans en Factbed afgelopen weekend in Spijkers met Koppen. Ook daarvan een van de songs die de groep daar speelde voor die tijd nog aandacht voor de Rolling Stones... vanwege het feit dat het eh, morgen precies 50 jaar geleden is... dat die allereerste single uitkwam. En ook voor eh, Sharon Jones... Ja, die heeft eh, een aantal optredens moeten afgelasten. Onder andere dat optreden dat 29 augustus gepland stond in Utrecht, Tivoli. Want bij haar is een tumor ontdekt in de galgang. Maar ze zijn er op tijd bij. En dat scheelt natuurlijk weer. Hier is ze met Give It Back, Sharon Jones. If I give you my love Are you gonna give it back? If I give you my love Tell me Now are you gonna give it back? die alweer drie jaar geleden verscheen. I Learned the Hard Way. Je hoorde de stem van Sharon Jones... die dus voorlopig niet komt optreden... vanwege de verwijdering van een tumor in haar galgang. En eh, het optreden in Utrecht gaat dus niet door. 29 augustus zou de plaats zijn in Tivoli. En ook het andere optreden dat in Oudenaarde gepland stond. Bij feesten in het park, ook dat moeten we maar vergeten. Sharon Jones, je hoorde haar met Give It Back. Dit is uit Undercover. Too Much Blood. Hier zijn ze, de Rolling Stones. The and when took her bones to the Bois de Boulogne. By chance, the taxi driver noticed him burying the bones. You don't believe me? Truth is stranger than fiction. He drives there every day. What a day! go to the movies, you know, I like to see something more romantic, you know, like Officer and a Gentleman or something. kunnen zeggen met zo'n titel Too Much Blood. En al die angstaanjagende geluiden in deze song van de Rolling Stones. En dat is te vinden op Undercover, een LP van de Rolling Stones... die verscheen in 1983. Speciale aandacht dus voor de Stones vanwege dat eh, lustrum... dat we vieren in verband met het feit dat het 50 jaar geleden is... dat die allereerste single van de Stones uitkwam. Zoveel Stones, dan mag er toch wel één beatle gedraaid worden? toch? Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll ride home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing and hope that my dream Close your eyes. think you're one of a kind. Here's to you, the one that always pulls us through. Always do what you gotta do. You're one of a kind. Thank God you're mine. You're an angel dressed in armor. You're the fear in every fight. You're my life and my safe harbor Where the sun sets every night And if my love is blind I don't wanna see the light It's your beauty that betrays you Your smile gives you away Cause you're made of strength and mercy and my soul is yours to save. I know this much is true. When my world was dark and blue, I know the only one who rescued me was you. Close your eyes, let me tell you all the reasons why you never. cause you're one of a kind Yeah, here's to you The one that always pulls us through You always do what you gotta do, baby Cause you're one of a kind When your love pours down on me I know I'm fine Close Your Eyes. Je hoorde de stem van eh, Michael Bublé van de LP To Be Loved... die recentelijk van de zanger verscheen. En daarvoor nog de Beatles. Oud materiaal uit de jaren 60 in een speciale stereomix. beetje om je stereokanalen te testen van de LP. Eh, With the Beatles was dat... Eh, All My Loving dus. De Beatles. En dadelijk nog wat meer van de Stones. Maar eerst even aandacht voor Rachel Louise, zangeres uit eh, Utrecht met een nieuwe single. Dit heet Happiness. heeft een nieuwe single uit. happiness, de titel ervan. Ik liet in jou horen. De Rolling Stones, daar gaan we verder mee. En ik ben inmiddels aangekomen aan Tattoo You. En dat is een LP van de Stones die in 1981 verscheen. Daarop onder andere Start Me Up, de bekende single. Maar ook dit fraais. titel van de song die ik liet horen. En het nummer is te vinden op Tattoo You van de Rolling Stones. Een LP die in de jaren 80 uitkwam. Ik ben toegekomen aan het leukste uit Speks met Koppen van afgelopen zaterdag. Je gaat dadelijk luisteren naar de columns van Wim Daniels en Martijn Koning. Er is het optreden van Beans en Fatback en ook het cabaret onder leiding van Dolph Jansen. Maar voordat je Martijn Koning hoort, eerst nog even deze uit de jaren 60.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 <laughs> van de week zei een medewerker van de niet nader te noemen leverancier van internet en televisie... na twintig keer bellen dit tegen mij. Meneer Koning, excuses voor het ongemak, maar ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat u een week lang geen internet en televisie heeft. Het goede nieuws is dat het volgende week weer perfect in orde is. Dat is alleen maar slecht nieuws. Ik heb dus een week lang geen internet en televisie. Hij had na twintig keer bellen moeten zeggen... meneer Koning, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat u een week lang geen internet en televisie heeft. Het goede nieuws is dat ik nu voor straf mijn ballen aan mijn stoel vastniet. Dat had hij moeten zeggen. Dan was ik enigszins tevreden geweest... en dan had ik hem vriendelijk bedankt voor de moeite... en gevraagd of hij het vastnieten van zijn ballen misschien kan filmen... en of hij het filmpje op YouTube kan zetten... zodat ik het volgende week kan bekijken. Ik zal de naam van de desbetreffende leverancier van internet en televisie niet noemen... maar de afkorting staat voor uw persoonlijke chaos. ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Wat een eikel. Ik weet nog dat de baas van een of andere telefoonwinkel... waar ik op een blauwe maandag werkte, tegen me zei... toen hij me na een maand ontsloeg... Martijn, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is dat de zon schijnt. Het slechte nieuws is dat je daar nu direct in rond mag lopen. Ja. Dag meneer Mingelen, mag ik Ferry zeggen? Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is dat u rustiger aan kan gaan doen. Het slechte nieuws is dat u ontslagen bent. Dat is alleen maar slecht nieuws. En Ferry mag van de NOS eindelijk rustiger aan gaan doen. Maar dat wil hij helemaal niet. Na een heet tosti-ijzer en de bus naar Ommen... is dat het laatste waar Ferry graag op zit te wachten. Nooit meer aan de ene kant of aan de andere kant van het spectrum. En ze zijn nog niet van me af, had hij geroepen. Jawel, Ferry, het spijt me zeer, maar ze zijn van je af. 100 Je kan nog steeds elke ochtend in Den Haag opkomen dagen... maar je krijgt niet meer betaald. De NOS kan niet anders. Ferry kan niet meer omgaan met alle technologische snufjes. Er zijn blinde gehandicapten zonder armen en benen... die beter met een groot touchscreen kunnen omgaan dan Ferry. Ja, Ferry kwam er ook zelf als laatste achter dat hij was ontslagen. Ze hadden hem nog gemaild, maar Ferry had de weken voor zijn laptop... per ongeluk verkeerd ondichtgeklapt. En zo is Ferry. Ferry snapt het allemaal niet. Ferry heeft geen smartphone, niet nodig. Hij heeft altijd een oud koffertje bij zich met erin een huistelefoon, een platenspeler en een fotocamera. Klaar ben je. Bij webwinkels vraagt Ferry zich hard af waarom spinnen niet zelf meer al het werk doen. goed. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. het goede nieuws is dat Gordon niet terugkomt bij de toppers. Het slechte nieuws is dat hij wel terugkomt bij LA The Voices. We zijn nog niet van hem af. Gordon gaat toch weer door met LA The Voices. Volgens Gordon hebben ze samen de ruzie uitgepraat, de strijdbijl begraven... en is het weer hartstikke gezellig in de wigwam. Ja. Het goede nieuws is dat Gordon blijkbaar heel erg van indianen houdt. Het slechte nieuws is dat het woord vredespijpen een hele nieuwe betekenis heeft gekregen. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is dat je een dag langer kunt leren voor het eindexamen Frans. Het slechte nieuws is dat je niet meer op vakantie kunt. Ik was trouwens nooit goed in Frans. Voor repetities Frans had ik altijd een uno. Tja. Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat we de rebellen in Syrië eindelijk gaan bewapenen. Het slechte nieuws is dat we over een paar jaar waarschijnlijk zelf de vijand zijn. Als mensen zeggen ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws... betekent het vaak alleen maar slecht nieuws. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Mijn tijd zit erop. Dank u wel. it right from the start. All your dirty lies, they keep me begging for more. Your kiss is sweet like thunder. They're lightning balls from the sky. Your spell I fell under. Can't seem to make up my me begging for. Olly Reen. Olly Reen eist deze week nog eens 6 miljard extra bezuinigingen van Nederland... bovenop 46 miljard die al in de plannen staan. Maar waar halen wij in godsnaam het geld nog vandaan? Wij zijn zo langzamerhand de wanhoop nabij. En daarom is het een goed idee om de lijnen te openen. Hoe kunnen we volgens u nog bezuinigen en waarop? Hallo, met wie spreek ik? Ja, hallo, met uh, Ivo eh, Opstelte hier. Wat eh, ontzettend ja, leuk. meneer Opstelte, hou het kort. ik ken u. Waar kunnen we volgens u op bezuinigen? Tja, wellicht eh, kunnen we iets doen met uh, elektronische enkelbandjes. Ja, dat eh, plan ligt er al. deze week is uitgerekend. Dat gaat juist extra geld kosten. Oh, dat is nieuwe informatie. Ik ga eens even kijken hoe ik dat kan... Meneer Opstelten, wij gaan verder. Dank u wel. Waar kunnen we op bezuinigen? Wie heb ik aan de lijn? Ja, hallo. Ehm, <clears throat> ik vind dat mannen gewoon langer door moeten werken. Mannen moeten langer doorwerken? Ja, in godsnaam, ja. En, oké, en, en, en waarom vindt u dat? Eh, dat, dat, dat vind ik gewoon. Oké, met wie spreek ik? Met de vrouw van Ferry Mingelen. Oké, dan begrijp ik het. Dank voor uw reactie. Wie heb ik aan de lijn? man. Hey, uh, ja, eh, wie, wie, wie is dit? Ik ben examen Frans, man. Examen Frans kopen. Nou, <laughs> Nee, want dat examen is al geweest. Jij wil onderhandelen, merk ik. Noem een prijs. Nou, ik, heb geen interesse. Geen interesse, oké. Nou, zet Lavi. Oké dan, wie heb ik aan de lijn? Ja, hallo met Jan Pronk. Ah, meneer Pronk, eh, u heeft ook een bezuinigingsvoorstel? Ja, ik zou zeggen, de hele Partij van de Arbeid maar op. Die smerige, veel te dik betaalde salonsocialisten. Meneer Pronk, het is echt helemaal over en uit tussen u en de Partij van de Arbeid, begrijp ik. Wat gaat u doen? Ik heb net zo'n dikke kartonnen envelop vol gescheten. Die gaat nu op de bus naar Hans Spekman. <laughs> Oké, wie heb ik aan de lijn? Ja, met Estelle. Ik wilde even reageren op die elektronische enkelbandjes. Ik vind het ook een heel slecht idee. Mm, ja, want kost alleen maar geld. Nee, Badda loopt er nu een paar menen mee rond en ik vind het geen gezicht. Maar, <laughs> mevrouw mevrouw het is voor de veiligheid, hè? Veiligheid? Denk je dat Badda dat nodig heeft? Die staat zijn mannetje wel, hoor. Daar heeft hij echt niet zo'n enkelbandje voor nodig. Oké, dank u wel. Wie heb ik aan de lijn? Ja, hallo. U spreekt met Servas Klaassen van de NMBS. Meneer Klaas, NMBS, hoe gaan we bezuinigen? Ja, alleen we hebben hier nog drie picobello-treinen staan. Die kunt u voor een zacht prijsje overnemen, ze zijn nauwelijks gebruikt. Wij kijken nog even verder, met wie spreek ik? Hallo, lekkere gekke geipenkop van me met Geer. Ah, eh, Joling. Ehm, Geer, waar kunnen we volgens jou bezuinigen? Op de cd's van Gordon, dat snijdt nou met geld. <laughs> Ja, dankjewel. Eh, kunnen we heel even serieus over bezuinigingen praten? Bezuinigingen, jongen, waar heb je het over? Ik heb net met de toppers weer drie keer een stadion met verstandelijk gehandicapten volgespeeld. Ze rijden het geld met vrachtwagens naar mijn huis toe. Voor bezuinigingen moet je niet bij mij zijn. Nou, dag meiden! Dag, uh, jezus. Wie heb ik aan de lijn? Ja, Ivo Opstelte, nog even. <laughs> Meneer Opstelte, uw bezuinigingsplan alsjeblieft. Ja, ik zat te denken, als we alle agenten nou eens uit zouden rusten met zo'n uh, wapen. Ja, meneer eh, Opstelte, ook dat idee ligt er al, ligt onder vuur. Hoe levert dat geld op? Nou ja, er zitten altijd arrestanten tussen met een zwak hart. <laughs> dat ruimt enorm lekker op natuurlijk. Briljant idee. We hebben nog één beller. Wie heb ik aan de lijn? Pronk hier nog even. Ah, Jan Pronk, u had toch een beter idee? Eh, nee, hebben jullie misschien het adres van Hans Spekman voor mij? <laughs> Dank u wel, tot ziens. Are you still the same? Don't you realize the things we did, we did were all for real, not a dream. I just can't believe. Dat een hond een man bijt of kan bijten, weten we. Het is vervelend, maar omdat het zo vaak gebeurt dat een hond een man bijt... is hond bijt man een weinig zeggende zin. Man bijt hond spreekt meer tot de verbeelding. Vandaar ook de, dat, de titel van het tv-programma. Soms zijn er zinnen die uitnodigen tot het maken van een man bijt hond zin. Dan staat er bijvoorbeeld in de krant de kop... trein botst bij Deventer op koe. Daar kun je dan koebots bij Deventer op trein van maken. Of treinpots bij koe op Deventer. Of Deventer koe botst op trein. En dan verander je koe eventueel nog in koek. Waardoor je Deventer koek botst op trein krijgt. Want ja, koeken, wat, wat koeken betreft heb je al losbandige types bij. Denk aan bokkenpootjes, lange vingers en Arnhemse meisjes. Deze week las ik in de krant de kop Teven zat als officier van justitie met Holleder in café. Maar Fred Teven ontkent het. Misschien had het moeten zijn Teven zat als officier van justitie in café Holleder. Of misschien ging het om een justitiecafé dat zomaar een ander woord voor een gevangenis zou kunnen zijn. En zat Teven dus met Holleder in het justitiecafé en ging het om een ondervraging. Woensdag stond op Nu NL de kop Bui zorgt voor files rond Amsterdam. Dat had ook files zorgen voor bui rond Amsterdam kunnen zijn. Want uitlaatgassen van auto's hebben invloed op het weer. Een file auto zou daarom best voor een stortbui kunnen zorgen... en een file vrachtwagens voor een onweersbui. Maar de zin had natuurlijk ook nog heel anders kunnen luiden. Bijvoorbeeld bui zorgt voor Amsterdam rond files. Amsterdam moet toch ook ooit op een bepaalde manier zijn ontstaan. Via een dam in de Amstel waarschijnlijk met water dat mogelijk afkomstig was van een bui. En omdat het water door die dam niet meer weg kon, is Amsterdam ontstaan. Daarom bui zorgt voor Amsterdam rond files. Waarbij je dan natuurlijk nog wel die files moet verklaren. Maar een file is in feite een draadje. Denk aan kipfilet, waarbij filet in oorsprong een draadje is om een stuk kippenvlees. Een file auto's is dan een draad of sliert auto's. In het geval van bui zorgt voor Amsterdam rond files... kun je dan denken aan afzetlinten die nodig zijn geweest... om Amsterdam te markeren toen het eenmaal door die bui geschapen was. Vanmorgen las ik ergens de vraag... maakt Nederland ook einde aan Vira? Mijn antwoord zou ja zijn, want anders maakt Vira nog een keer een einde aan Nederland. Want als de negen bestelde Vira's op een dag allemaal tegelijkertijd gaan rondrijden... Eh, onderweg ergens op hol slaan, de rails verlaten... en dorpen en steden finaal aan gort rijden... om uiteindelijk op Schiermonnikoog, Vaals, Bekenkerk en het Binnenhof tot stilstand te komen... is de ramp natuurlijk niet te overzien. Soms zie je tot je schrik dat het man bij het hondspel ook misbruikt wordt. Dan heb je bijvoorbeeld al maandenlang de verschrikkelijke zin in je hoofd zitten... voetballers schoppen grensrechter dood. En dan lees je op een dag in de krant zo ongeveer het omgekeerde... dat een advocaat bijna zegt dat het allemaal niet waar is... en dat de grensrechter de voetballers min of meer heeft doodgeschopt. In ieder geval monddood. Of dat de voetballers een goede daad hebben verricht... omdat, volgens een ingevlogen Amerikaanse deskundige... de grensrechter door een afgescheurde teennagel of een moedervlek bij zijn oor... in feite al zo goed als dood was op het moment dat hij daar op dat veld neerviel... en dat voetballers tegen hem aan hebben geschopt... om te kijken of er nog wat leven in zat of nee. Om te kijken of ze met een paar gerichte schoppen nog weer tot leven zouden kunnen wekken. En dat er dus geen sprake is geweest van voetballers schoppen grensrechter dood. Maar dat het van die voetballers in feite een heldhaftige poging was om de man te reanimeren. Ja, het is leuk om het man bij het hondspel te spelen, maar niet altijd. The first time we met, you were a kennel maid. You gave me a tip, I got me full cast paid. You were holding the greyhound in trap number one. Your white coat was shining in the afternoon sun. Now we're both together. We're never gonna break apart, no, no. Cause we're a happy couple, you and me. With a greyhound What Hotdog snap. night. We put all our money on a dog that we Where's me wage packet? Oh, and Uh, I'll put 25 nicker, please, on yellow printer. <laughs> oh, I hope the wife didn't find out. Yes, it's short of weird, isn't it? Yes, I know. It's a good dog. I saw it run at White City. Just last week broke the record. Yellow De Hoer 1968. Je hoorde de band met het nummer Dogs. Dat werd afgegaan door de column van Martijn Konings. Zoals die afgelopen zaterdag werd uitgezonden in Spekkers met Koppen. Electric Light Orchestra die bracht hun line. Je hoorde het cabaret uit datzelfde Speakers met Koppen... waarin maar Wim Daniels zat met onder andere Dolph Jansen... Beans en Fatback die daar optraden en hun nummer Bekken speelde En je hoorde ook nog de column van Martijn Koning. En aanstaande zaterdag de voorlopige laatste uitzending. In ieder geval de laatste uitzending van dit seizoen van Spijkers met Koppen. En daarin het optreden van uh, Laura Jansen. De nacht ging anders bij de vader op Radio 1. En ik sta stil bij het feit dat het morgen, precies 50 jaar geleden is... dat de allereerste Rolling Stones single uitkwam. Voor degenen die het gemist hebben, een reisje door de tijd... Om twee uur ben ik begonnen met de muziek van de Stones... uit eh, hun meest recente album GRRR. En inmiddels ben ik aangekomen bij de LP Sticky Fingers. En tegen zessen dan bij die allereerste zingen van de Stones. Maar dit is uit Sticky Fingers. Oceans Dead Flowers. Dat is te vinden op de LP Sticky Fingers van de greatest rock'n'roll band on earth. chivo pegó un reparo, cayó bajo Huizanchito. El que tiene chichimama, el que tiene chichimama, el que no se crea solito. El chivo pegó un reparo, el chivo pegó un reparo y en el viento se dejó. archivos que tienen padre y archivos que tienen padre, pero este ni madre tuvo. Cuánto chivito pintito, cuánto chivito pintito se revisa por el plan. Unos son porque los hacen, unos son porque los hacen, otros herencia los Corral Coral de las piedras negras, corral de las piedras negras, donde se amasan los chivos. Hay corazones ingratos, hay corazones ingratos y pechos adoloridos. se acabaron los hijos ya se acabaron los hijos, ahora que comen las como de comer los chivos, como han de comer los chivos, si tienen para atrás las llaves. Todos los chivos pintitos, todos los chivos pintitos son hijos del chivo aquel. Ya mataron a su padre, ya mataron a su padre, pero quedó un hijo de él.